uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. NPO 1 krijgt deze zomer een uitbreiding... zodat de rampenzender van de NOS optimaal blijft functioneren... ook als er een calamiteit is bij de omroep zelf. Met die noodvoorziening kan de uitzending van de drie publieke televisiezenders... op afstand worden geregeld. Donderdagavond had de zender NPO 1 een uur lang geen beeld. Het NOS-gebouw was ontruimd vanwege een indringer. De eerste bewoners uit de Rotterdamse wijk Schiebroek... die hun huis uit moesten na de explosie en de brand van afgelopen weekende... mogen naar huis om wat spullen op te halen. Het heeft de woningcorporatie bekendgemaakt op een persbijeenkomst. Veel mensen hadden geen tijd gehad om bijvoorbeeld medicijnen, kleding... of hun huisdieren mee te nemen. Ze kunnen nu onder politiebegeleiding voorzichtig de woningen binnen. Er is nog gevaar voor instorting. ProRail biedt de NS en treinreizigers excuses aan voor de chaos op het spoor gisteren. Door een computerstoring was het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal bijna de hele dag ontregeld. Seinen en wissels konden niet meer worden bediend. ProRail denkt dat de problemen afgelopen weekende al begonnen. Toen kregen enkele computersystemen in Nieuwegein korte tijd geen stroom. De apparatuur heeft toen een tik gekregen, zegt ProRail. En VVD gaat failliet als het uit de panden in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Den Haag wordt gezet. Dat zegt de advocaat. De eigenaar van de panden, IEF Capital, wil VND eruit zetten wegens een huurachterstand en heeft een kort geding aangespannen. VND zit in financiële problemen en een van de oplossingen zou zijn om minder huur te betalen. Volgens de advocaat zijn de banken en de Belastingdienst al akkoord met het reddingsplan mits de huurverlaging doorgaat. Vrijdag doet de rechter uitspraak. Het weer, de komende uren daalt de temperatuur weer. Uiteindelijk wordt het van min 1 aan zee tot min 5 in het binnenland. Lokaal kan een mistbank ontstaan en door aanvriezende mist en een lokale bui kan het glad worden. Morgen geregeld zon en maar een enkele bui en 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 5 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 6. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoopert Holendrecht 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Zuid richting Den Haag voor Knoopert de meer 8. Op de A10 Noord richting Zaanstad is bij de Zeeburgertunnel nog één rijstrook dicht. Daar is vanmiddag een aanhanger van de vrachtwagen gekanteld. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft 5. De A13 richting Rotterdam voor Afrit Berk en Rode Reis 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Stiedrecht 7. A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Klaverpolder 7. De A20 richting Gouda voor Moordrecht 5.